Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een middagje uitgebreid winkelen zit er voorlopig niet in. Winkelen op afspraak en klik en collect is waar we het de komende tijd mee moeten doen. Winkels stapten naar de rechter omdat ze vinden dat ze klanten veilig kunnen laten shoppen, maar de rechter zegt nee baalt deze winkelorganisatie flink van. Wij hebben acht maanden, negen maanden in 2020 laten zien dat winkelen gewoon veilig kan. Besmettingen zijn niet daardoor omhoog gegaan. En ik vind het echt klinklare nonsens om nu de winkels dicht te eh, houden. Terwijl wij bewezen hebben in 2020 dat winkelen gewoon veilig is. En ja, dat wil er bij mij niet in. De proeffestivals die dit weekend op het Lowlands-terrein zouden worden gehouden... zijn uitgesteld naar volgend weekend. Het gaat flink waaien en regenen. Sowieso al niet fijn op een festival. Maar de organisatie was ook bang dat niet iedereen met een kaartje meer zou komen. En dat is wel belangrijk voor het onderzoek... naar hoe zulke evenementen corona-proof gehouden kunnen worden. Vorige week zijn er minder mensen overleden dan het CBS verwachtte. Dat was een week eerder ook al het geval. Vooral onder 80-plussers en mensen in verpleeghuizen en gehandicapte instellingen daalde het sterftecijfer verder. Waarschijnlijk doordat deze groepen al een coronaprik hebben gehad. En een leuk initiatief voor studenten die het moeilijk hebben. Bij een organisatie in Amstelveen kunnen ze een gratis maaltijdpakketje ophalen. Sommige studenten kunnen moeilijk rondkomen omdat ze door corona hun bijbaan zijn kwijtgeraakt. Of ze zitten er door al dat thuisonderwijs doorheen. Elk initiatief om het zo normaal mogelijk te laten zijn is super. Ik merk bij mezelf ook al dat ik best wel vooral in de winterperiode echt wel een beetje down ben geweest. Ja, ik denk dat mensen wel heel veel hebben aan uh, huisgenootjes tegenwoordig. Dus als, als mensen een groot huis hebben met veel huisgenoten, hebben ze het super gezellig. Maar je hebt ook studenten die in een studio zitten en eh, ik denk dat het voor hun wel extra eenzaam is krijg je het weer nog. Het is overal een gure boel. Buien met soms hagel, onweer en zware windstoten. Het is 9 graden vandaag. En ook dit weekend blijft het nat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Almere Regenboogbuurt door een ernstig ongeluk.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 Er is geen bewijs gevonden dat strafpleiter Yassine Bouchiki informatie heeft gelekt aan handlangers van crimineel Ridouan Taghi. Dat concludeert de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland. Volgens het OM speelde Bouchiki vertrouwelijke informatie door over het grote liquidatieproces Marengo. En ajax ziet Brian Brobby, die gisteren nog een doelpunt scoorde in de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys, vertrekt in de zomer naar RB Leipzig. Hij tekent een contract tot 2025. Het weer vanmiddag trekken er buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten. drops in my eyes you. I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too serious Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out in no doorway. Shot the west, try and drive me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby.